klok een beetje terugdraaien. 1996. Lift you up, come on. Jump, jump. Jump, jump. JJ. JJ, kom aan die rechterhand. Woo! JJ. JJ. JJ.